De instelling heeft de eigen directeur een hypotheek van 550.000 euro gegeven... waarvan hij tot 2013 niets hoeft af te lossen. Bussemaker wil opheldering van zorginstelling Avelijn... en ook over de bonus van 13.000 euro die de directeur kreeg... bovenop zijn salaris van 2 ton. De SP ontdekte de regeling in het jaarverslag van de instelling in Borne. De SP noemt de gang van zaken te gek voor woorden. Een zorginstelling moet zorg bieden en voor een hypotheek ga je naar de bank, zegt Kamerlid Leijten. Bij Transavia moet iedereen al jaren hebben geweten van het foute verleden van de Argentijns-Nederlandse piloot Julio P. Dat zegt justitie in Argentinië. Uit justitiële documenten blijkt dat de man tegen zijn collega's heel open was over zijn betrokkenheid bij de doodsvluchten onder de militaire dictatuur. Hij vertelde er voor het eerst over rond de verloving van Maxima met prins Willem-Alexander toen hij de junta van generaal Videla verdedigde en vertelde van zijn betrokkenheid daarbij. Minister Klink laat onderzoeken hoe de omstreden neuroloog in Enschede zoveel jaren zijn gang kon gaan zonder dat de gezondheidsinspectie of het ziekenhuis ingrepen. De verslaafde neuroloog stelde bij een ziekenhuis in Enschede jarenlang onjuiste diagnoses, schreef verkeerde geneesmiddelen voor en stal voor zichzelf medicijnen. Begin deze maand concludeerde een onderzoekscommissie dat er veel eerder had moeten worden ingegrepen. De politie van Flevoland zet voortaan een helikopter in om beter toezicht op het verkeer te kunnen houden, vooral op de weg tussen Lelystad en Enkhuizen. Daar waren de afgelopen jaren veel ernstige frontale botsingen. De agenten in de helikopter letten vooral op inhaalmanoeuvres en bumperkleven. Vandaag zijn vijf automobilisten bekeurd op grond van informatie vanuit de helikopter. Het weer vannacht droog, 6 graden en hier en daar mistig.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 Now get them gal they none of your baby. Gal so round me but them cannot face me. In a bedroom shop around you lazy. Love of the gal them crazy. Oh, I love no a secret. You is a woman with a love, no weakness.